Mark Hokker met het NOS Journaal. ProRail opent een meldpunt waar vrachtwagenchauffeurs gevaarlijke spoorwegovergangen kunnen melden. Volgens de spoorbeheerder gaat het bij overwegen steeds vaker bijna mis. Dat komt deels door onduidelijke verkeerssituaties of storende obstakels. Als een trein voor een voertuig moet remmen ontstaan vertragingen. En volgens ProRail gebeurde dat vorig jaar bijna 6000 keer. Bij een kwart van die incidenten zijn vrachtwagens betrokken. Naar aanleiding van meldingen van chauffeurs wil ProRail met gemeenten en wegbeheerders praten over verbetering van de spoorwegovergangen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de weg bij het Pinkpopterrein waar maandagochtend vier mensen werden aangereden te vroeg openging. Het OM zegt tegen Dagblad De Limburger dat het vrijgeven van de weg wordt meegenomen in het onderzoek dat nu gaande is. Bij de aanrijding viel een dode en raakten drie mensen zwaar gewond. De wegen rond Pinkpop waren tot 6 uur ochtends dicht, maar ze mochten eerder open als daar gelegenheid voor was. Gebleken is dat de weg om 4 uur open ging en vlak daarna werden de festivalbezoekers aangereden. Het ziet er naar uit dat de gevangenissen in Zoetermeer, Zeist, Almere en Zwaag in Noord-Holland dichtgaan. Het kabinet heeft daar volgens het AD vergaande plannen voor. De gevangenissen kampen al tijden met leegstand, maar sluiten ligt politiek gevoelig. Het kost banen en gevangenispersoneel klaagt al jaren over onzekerheid en hoge werkdruk. 15% van de boeren is wel eens benaderd door criminelen die in een lege stal een wietkwekerij of een drugslab wilden beginnen. Dat schrijft Trouw na eigen onderzoek. Het is volgens de krant voor het eerst dat er landelijke cijfers zijn. De criminelen bieden de boeren soms veel geld en er zijn boeren die daarop ingaan als het financieel slecht gaat. Het weer op steeds meer plaatsen zon.